Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Online gokbedrijven maken hun beloftes niet waar. Ze hadden gezegd dat ze minder zouden gaan adverteren... maar de afgelopen maanden hebben ze aan hun posters en spotjes... een derde meer uitgegeven dan een jaar eerder was verslaggever Nick Wouters ook al opgevallen. Ik reed hier naartoe langs de snelweg, zag ik een reclamebord waar twee gokreclames op te zien waren. En dan moet je bedenken dat gokbedrijven een jaar geleden beloofden... we gaan geen buitenreclame meer maken, niet meer langs snelwegen, niet meer langs eh, bij de bushokjes. Maar het is dus nog steeds te zien. Dat zal niet heel lang meer duren. De minister werkt namelijk aan een reclameverbod voor online gokbedrijven. Het moet makkelijker en goedkoper worden om kapotte vaatwassers, wasmachines en tv's te repareren. Op die manier wordt het aantrekkelijker om spullen te fixen... in plaats van ze weg te gooien, zegt de Europese Commissie. Zo zou er minder afval en minder uitstoot ontstaan. Acht Amerikaanse celebrities zijn aangeklaagd omdat ze op hun socials reclame maakten voor cryptomunten... zonder dat ze zeiden dat ze ervoor betaald kregen. Het gaat onder meer om actrice Lindsay Lohan, pornoster Kendra Lust en YouTuber Jake Paul. Die laatste moet ik 100.000 dollar betalen. De gemeente Amsterdam wil dat er op fietspaden een maximumsnelheid komt van 20 km per uur. Volgens de verkeerswethouder moet er iets worden gedaan aan rondchasende e-bikes. En deze vrouw is het daar wel mee eens. Ik zie ook echt kinderen van 12 ermee. En dan denk ik van, nou, daar word je echt niet sterk van hoor. Als je nu op een e-bike <laughs> naar school gaat fietsen. Zeker als het nog van mogelijk Vind je dat verwend? Ja, best wel. <laughs> Eerlijk gezegd. Dat mag, ja. ja. Het invoeren van een max op het fietspad kan niet zomaar. Volgens het Parool hoopt Amsterdam dat het kabinet met nieuwe regels komt. Je krijgt het weer nog vanochtend kans op buien. De rest van de dag wordt het er alleen niet beter op. Vanmiddag kan het zelfs flink tekeer gaan met mogelijk ook onweer, hagel en harde wind. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn vanmorgen niet zoveel bijzonderheden op de weg. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoorn en Purmerend over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velsen 4 kilometer. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen de afrit Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud.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 i tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate. But if it ain't true, then we're living, we're living a lie, girl. Ooh, baby, this ain't gonna work. No. told me no My parents sat me down and they tried to explain That I had some time to grow But I stayed up all night until I got a ride And in the morning I screamed, hey look I made it When I was young I tried to build a paper plane But my head told me no But I knew I was special genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten heute Captain Rock, mir ab, meteen gewoon eventjes binnen. Ding, je stemming heeft een wisseling. Nu ben je een herinnering. Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. Nu zit ik. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van mij zijn verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort ik je zelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, niks ik boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwacht.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 Online gokbedrijven hebben het afgelopen jaar fors meer geld uitgegeven aan reclames... terwijl ze juist hadden beloofd om minder te adverteren. Het expertisecentrum euthanasie heeft vorig jaar opnieuw vaker euthanasie verleend. Het aantal goedgekeurde verzoeken steeg met 11 naar 1240, schrijft de klant Trouw. Een Nederlands zeilschip met 26 mensen aan boord is gestrand in Noorwegen. De Noorse reddingsdienst heeft iedereen van boord gehaald... behalve de kapitein en de stuurman die wachten op een sleepboot. Niemand raakte gewond. Het weer bewolkt met regen. In de middag ook kans op onweer, hagel en harde windstoten. En het wordt dan 12 tot 16 graden. happening here Shout out When you started to ignore me Do you see I en doet de dingen die ik doe met mijn ogen dicht. night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot And nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone to be paradise put up a parking lot.